9 uur. Dielke Teerstra met het NOS-journaal. Athene zijn vier mensen opgepakt die in verband worden gebracht met de terreurcel in het Belgische Verviers. Volgens Griekse media is hen ook de man die de terreurcel aanstuurde, een man van 27. Donderdag schoot de politie in Verviers twee jihadverdachten dood. Ook op andere plekken in België waren invallen. De terreurcel zou op het punt hebben gestaan aanslagen te plegen tegen agenten. Volgens de Belgische nieuwszender VTM kwam de politie de terroristen enkele weken geleden op het spoor, dankzij een tip. In Indonesië is de Nederlander Ang Kim Sui geëxecuteerd. Zijn advocaat meldt dat hij rond half zeven is doodgeschoten door het vuurpeloton. Nederland is nog niet formeel van de executie op de hoogte gebracht. An Kim Sui was veroordeeld wegens drugsmisdrijven. Nederland probeerde zijn executie meerdere malen te voorkomen. Koning Willem-Alexander zou de zaak vorige week nog hebben besproken... met de Indonesische minister van Buitenlandse Zaken. Maar de internationale druk mocht niet baten. Tegelijk met de Nederlander werden ook een Indonesische vrouw... en vier andere buitenlanders geëxecuteerd. Ze hadden alle zes om gratie gevraagd. Minister Ascher heeft het op het PvdA-congres in Utrecht opgenomen voor de Nederlandse moslims. Ze mogen van de minister niet de dupe worden van terreur door een kleine groep extremisten. Ascher zei dat hij niet kan accepteren dat moslims hun geloof gekaapt zien door terroristen. Hij benadrukte dat moslims bij Nederland horen. En CDA-leider Buma heeft op het partijcongres in Apeldoorn harde kritiek geleverd op de regeringspartijen. Buma zei dat het experiment van Rutte en Samson is mislukt. Volgens Buma hebben VVD en PvdA niets gedaan om de problemen in Nederland aan te pakken. En zijn de partijen te veel bezig geweest met interne strubbelingen. Het weer dan nog. Er trekken buien over het land. Landinwaarts is kans op sneeuw. Vannacht daalt de temperatuur tot rond het vriespunt en dan kan het ook glad worden. Morgen is het bewolkt en dan gaat het regen of sneeuwen. Het wordt 0 tot 4 graden. Dit was het Anyway. E. Zin in Zandvoort, is zin in ZFM.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 Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere zaterdagavond... van 9 tot middernacht, 4 eerste de beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. Nu het laatste show niet. De party update, die bovenbeste baas van het dag. En straks in het tweede uurtje DJ Bowser met zijn Global House Vibe. En het derde uurtje is voor DJ Castelli. Castelli of zoiets. Met, <laughs> ik blijf het nog steeds niet goed uitspreken. Als je verkouden bent, al helemaal niet. Ja, want ik ben nog steeds verkouden. Pak hem beet. Nu is het alweer... Eh, Bijna vijf weken lang dat ik verkouden ben. Af en toe tussendoor gaat het dagje goed, maar... Eh, hè, wacht de pret op die drukken. Zie je, we hebben antwoord voor de muziek van de Raw Band. Hit uit de jaren 80, alleen opnieuw remixed. Een paar jaar geleden door uh, Aki Bergen. Clouds Across the Moon. Nu op de radio. Mike Bell met Can't Fight the Feeling. this my new shit. I'm the black bitchy bitch with the roof missing. If it don't make dollars, don't make sense. Z, wake up like I gotta get it. And I got an engine for a trunk space. I get money three ways, fucking bitches three ways. Seven different formats, plus she's no oblate. But I make that bitch walk with some cheesecake. Yeah. I'm the coldest nigga I see. Looking in the mirror like I wish I can be me. She too into me, I'm more into money. My hobbies are body, that pussy's my lobby. I'ma eat it. I'ma eat it. I don't lie, on my dick too conceited. I told her she my wife for the weekend. But don't be acting like I need you, cause we poppin' like. Yeah. All my bitches got real hair, chillin' with the top down, screamin' like. Hey, I'ma take her ass down, she bring her friend around, but i I'm like. Hey, I'm a bougie ass nigga, left the roof at home. We poppin' like. We poppin' like. But don't acting like I need you. I'm in the rose, you don't roll. My chain shine brighter than a strobe light. I'm tryna fuck Coco, this don't concern ice. If I motorboat, she gon' motorbike. A nigga ain't worried about nothing. Rehabilitation just had me worried about fucking. Money decision making, only worried about stunning. She worried about me, her nigga worried about cuffing. I wanna see her body, body. Then she said, get inside of me. I wanna feel you, baby. Just bring the animal right out. your bitch from a mile away. Valentine and that pussy, it's a holiday. Uh, you losing money, I win meals. Dr. J, she gon' follow my lead. Simon says, Paper, paper, I'm riding scrapers in California. Car smell like ammonia, we got that stank on us. Never been an outcast, that stank on you. From the ghetto, but my bitch like Apollonia. We in the hood, tatted like a Mexican. Car too fast, give a fuck about pedestrians. Uh, and my section, less niggas, more lesbians. Got your bitch, I'm that nigga. Yeah, we poppin' like. All my bitches got real hair, with the top down, screaming like, hey. Yeah. I'ma take her ass down. She bring her friend around, like, hey. I'm a ass nigga, left the roof at home. We like, hey. Oh, hey, oh, hey. But don't be acting like I need you. Yeah, this that fly shit. King shit only. Drop top, no roof CFM Zandvoort. Vandaag zaterdag 10 januari 2015. Hoor de muziek van Chris Brown en Tiga met Ayo. En daarvoor Sophia Grace met uh, Best Friends. En dat is dat hele jonge dametje. Voor mij is dat een tweede grote hit uh, waarmee ze door probeert te breken in Nederland. En eh, ja, het kort in van de top 40. zeker als je zo jong bent, dan is het altijd leuk natuurlijk. CFM Zandvoort, ik heb nog een beetje shownieuws voor je. Katy Perry en Taylor Swift zijn niet bepaald vriendinnen. Vecht om wie de grootste vrouwelijke artiesten ter wereld is. En Kate zou een plannen plannetje hebben bedacht tijdens haar grote halftime show. Tijdens een Super Bowl voor haar vijand. Zo zou de zangeres in tekst en beeld een boodschap hebben voor Swift. Om zo haar in verlegenheid te brengen. Het hele vertellen laatst op dat nummer op haar nieuwe cd Bad Blood gaat over een vrouwelijke vijand in haar leven. En dit zou Katy Perry zijn. Nou, we gaan het allemaal zien. De Super Bowl eh, finale is op 1 februari. En eh, ja, waarschijnlijk eh, een paar dagen later, een week later, worden die in Nederland uitgezonden. Dus dat kunnen we het allemaal zien. Maar we houden u zeker op de hoogte. Hier bij CFM Zandvoort in de Nightwalk. En eh, I Push Your I, Beyoncé en Daisy hebben zich de woede van uh, dierenliefhebbers op de hals gehaald. Tijdens hun vakantie in Thailand lieten ze zich samen met hun dochtertje Blue Ivy fotograferen met een babytijger. Tijger is geen speeltje, zegt de organisatie World Animal Protection in een reactie. De tijgers die voor deze foto worden gebruikt... blijven vaak in diep kleine hokjes of worden voor lange periodes met de ketting aan de voer vastgebonden. En of de organisatie ook stappen gaat ondernemen, ondernemen is de vraag. Maar ja, laten we heel eerlijk zijn. Als jij daar bent en je ziet zo'n babytijger, dan stap je er ook gewoon op af, denk ik, hè. Misschien heb jij een andere mening dan Laat het me dan eventjes weten. Maar eh, ik heb iets van, eh, ja, de beesten ook weer even blij, Zie je hem zijn antwoord, we gaan snel door met muziek onderweg zometeen party-update. Wat voor leuke feestjes zijn er allemaal gaande vanavond. Maar eerst die Simon Eriks met Waiting for the Sun. I've been all around the world And I've seen so many scars in this heart Can keep myself together And I walked this road before And I've seen so many halls in the dark Been waiting for the sun And I fix a smile. Stares for a while, thinking one day, one day's getting better. Try to look amused, still stuck in my shoe, but maybe one day, one day's getting better. Zandvoort. Eh, Simon Eriks met Waiting for the Sun. Het is even tijd voor de partyagenda. Wat voor leuke feesten zijn er allemaal gaande op deze zaterdag 10 januari 2015. Nou, zoals altijd beginnen we eerst met een escape in Amsterdam. Het wekelijks Brainwash. Begint om 11 uur, duurt tot 5 eh, uur in de ochtend. Iedereen 16 euro voor meer informatie. Check even escape.nl. Met natuurlijk onze eigen Zandvoortse Raimundo. En vanavond heeft hij uitgenodigd Frederik Abbas en de MC is Miss Bunty. Dat eh, vanavond dus in de Escape het wekelijkse feestje Brainwash. En vanavond in de Melkweg het wekelijkse feestje Encore. Begint rond middernacht uur tot 5 in de ochtend. Interesse is 10 euro. En een line-up heb ik niet binnengekregen, staat er niet bij. Maar meestal is dat eh, onder andere Prime. Gewoon even kijken vanavond in de Melkweg het feestje Encore. Het wekelijkse feestje Encore. Dat is voornamelijk de hip-hop RB. En als je meer van de muziek van de jaren 70, 80 en 90 houdt, dan moet je vanavond naar de Panama. Back to the 70s, 80s en 90s. Het is inmiddels al begonnen en het duurt tot 3 uur vannacht. Interesse is 15 euro. En voor meer informatie check even disco-train.nl Met onder andere DJ Sven. Die kennen we van eh, Radio Veronica en de Disco Trade DJ's. Dus gewoon even kijken. Hier de Panama vanavond Back to the 70s, 80s en 90s. En vanavond in Paradiso En we Van God Los. Het Begint allemaal middernacht, uur tot 5 in de ochtend. Iedereen is 12,50 euro. Voor meer informatie checken we de website paradiso.nl... met onder andere Mason, Sofia Valentin, UCV en Twisted Disco Nims. En in de kelder Cat Club met DJ Stella en de Applejacks. Die zijn live daar. Dus vanavond in Paradiso, het feestje van God los. En vanavond in Stalker is het een verrassing voor je. Moet je even kijken op de website clubstalker.nl. Ik heb er weer twee gekregen, ik heb de bovenste uitgezocht. Club Stalker vanavond, Cleese Saturday. Begint om 11 uur. En voor meer informatie check even clubstalker.nl... want ik heb geen, eh, ik heb geen line-up en ik weet ook niet welke van de twee feestjes hebben. Ze hebben er in ieder geval twee. Cliché Saturday. En eh, die andere is eh, Pauper Disco 5.0. En voor de zekerheid check even de website eh, van Kalker. Eh, Dan eh, weet je zeker of je de goede informatie krijgt voordat je er naartoe gaat. Hè? CFM Zandvoort, dat eventjes in het korte partyagenda. Gaan we snel door met muziek. Rustpuntje op je radio. Hier is Taylor Swift met Shake It Off. I see I'm too late. Got nothing in my brain. turn it up. This for everybody going through tough times. Believe me, been there, done that. But every day above ground is a great day. Remember that. hard Niggertje uit Capella met een paar kapotte kleren. Een keertje kom ik op eisen, ik zweer het. haters willen de nigger niet zien profiteren van die dingen die een jonge man ziet. Ik kan niet voor je liegen, dit is geen Piep. Maar we kunnen gaan naar de meersen en daarna een disco molesteren. Jongens van de hockey mogen blijven protesteren. Ik kan mezelf niet als Dirk Jan camoufleren. Ik kom confisceren, pak je tas en laat me want ik gedraag me als een motherfucking olie shake. Maar ben een doodgewone jongen met wat dough en een flow. En je ouders kunnen me komen zien bij een van mijn shows. Ik neem geen blad voor de mond, ik val op jou die je komt. Want die is groot en rond en jij bent blond, maar niet dom. Ik zou je kunnen brengen naar de salon. Aankleden met Chanel en met Louis Vuitton. Maar liever neem ik je mee naar mooie landen en steden. En wandelen we even langs de mooiste stranden en zeeën. Fuck Iedereen mag het weten, want dankzij jou ben ik pas echt aan het leven, het leven, Je bent al zo vaak bedrogen, dus bespaar jezelf de pijn en ik kan het zien aan de blik in je ogen Dat je liever bij mij wil zijn Dus laat mij jou weg Slippen van die hier. was eh, Ronnie Flex. Hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Dus samen met Gers Pardoel met Ik Wil Het Hebben. En daarvoor de laatste vriendin van Pitbull. Dus samen met Neil met Time of Our Lives. CFM Zandvoort, de Nightwalk. Iedere zaterdag van 9 tot middernacht. Die stuurt het beste van dance, R&B, erbij pop tussendoor. Natuurlijk ik eh, het laatste show nu. De partyagenda hebben we zojuist gehad. En nu is het tijd voor het team boven beste plaats voor de dansroep. Welke plaat hoor je zeker voorbij komen in de clubs dus dit weekend toch het stappen? Op 10 deze week Mark Knight en Mike Mago met The Gift. En op 9 Dr. Cucho en Gregor Salto. In de remix van Oliver Helders met Can't Stop Playing. Op 8 Oliver Helders samen met Kate Stewart met Last All Night. dus is natuurlijk Koala. En op 7 Chocolate Puma Firebeats I Can Understand. En op 6 Van de Kleinenberg met Can You Feel It. Dat doet hij samen met Gwen Gray. En op 5 Lucas en Steven Bethany met Blinded. En op 4, Robbie Rivera met Sexy Anytime. Doet hij samen met Billy W. En op 3, Code 3000 met Everybody Get Up. Op 2, de heerlijke plaats van Michael Calvo met Treasured Soul. Deze week wederom op 1, Ed Sheeran. We zijn dood in de remix van Don Diablo. Die op 1 deze week in de die boven beste plaat van de Deze plaat, misschien niet allemaal, maar enkel van deze platen zul je zeker voorbij horen komen... als je dit weekend nog gaat stappen in de clubs R en der. In Zandvoort, Haarlem, Amsterdam of natuurlijk ergens anders. CFM Zandvoort, we gaan snel door met muziek. Galliantis met Runaway, You and I. Hij loopt al een tijdje mee, maar uh, commercieel gaat het nu ook erg goed. Je hoort hem nu hier op CFM Zandvoort. Think on the shores. Don't forsake this life of yours. I'll guide you home no matter where you are. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. When I was just a kid, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day. en Weasel met Time. En ook hoor je nog visie. Dat een grote hit. The Nights. Het eerste uurtje zit erop van de Nightwalk. Niet getreurd zometeen. Na het nieuws hebben we de Global Housewives met DJ Mouse. En straks in het derde uurtje DJ Kelly uit Italië met zijn eh, mix een uur lang hier in de Nightwalk. Voor nu laat je achter met, uh, met Lacrae met All I Need Is You. my time zone when my mind's gone and I'm flying home and I'm stressed out and I'm tempted to get that phone and go pull it up. But you know what's up and you know that ain't gonna solve nothing. I mean, Lord forbid I might fall or something. I'm all another cause. All I need is you. To hold me down like bench strapped to the psych ward. It's killing me, but you still with me when I fight hard and fight hard. You digging me when I'm egging you. Deal with me when my car's pulled. Could've dealt with me, but you fell for me before I fell for you. Keep me on that right path and the right math. Is you plus nothing's everything. You my everything. Same. Same you. Ain't gotta question my allegiance, cause the way you love me, I could never leave you. I need you. By my side, thick and thin, highs and lows, don't let go. We gon' ride, we gon' win, don't know how, all I know. You, all I ever need. Did I fall in this? No condition that get a mention, but you offer this. Unconditional love, I swear I sell it all for this trying to keep it together. forgive my awkwardness, but um, often it's just you and me off in this valley of shadows. And I know they trying to pick me off in this, but all I need is you. It's funny just how off I get when I ain't riding with you. No adjectives for your awesomeness. Um, they burning one for that burnout. This life done got them all turned out. Took time out to put time in, so I turn to you when I want out. Need is you. You slow me down, cause you know me now. But my phony smiling, I'm acting like it's all copacetic. It's so pathetic, so juvenile. You know what you do? You keep me cool in the summer when they be dressing less and I be wanting to show off and stunt.